drie kwartier extra reistijd. Het heeft allemaal te maken met de afsluiting van de A22 van Velsen naar Beverwijk. Die is namelijk dicht tussen knooppunt Velsen en knooppunt IJmuiden... door politieonderzoek. Op de N200 daardoor ook file van Zandvoort naar Amsterdam.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 This love is like a dream. So join me in this bed. The iron. Push up on me sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until until the sun's rising We won't stop until the angels sing Jump in that water, be free Come south the border with me Jump in that water, be free Come south the border with me oh.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 In Brussel heeft een jongen van 14 zich bij de politie gemeld... nadat een jongen van 15 in brand was gestoken. Volgens Belgische media ging het om bendegeweld. Het slachtoffer is inmiddels buiten levensgevaar. Tussen Amsterdam en Utrecht rijden nog de hele week minder treinen. Dat komt door twee kapotte wissels bij Duivendrecht. De reparatie is erg ingewikkeld. Het weer vanavond en vannacht helder. Minima tussen plus 1 in Zeeland tot min 8 in Groningen. Morgen neerslag en kans op ijzel. Het wordt min 2 graden in het noordoosten tot plus 7 in het zuidwesten.